Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De maatregelen tegen stikstof leveren nauwelijks iets op om de doelen te halen die de politiek heeft bedacht. Dat zeggen onderzoekers van onder meer het RIVM. Mijn collega Sarah heeft dat onderzoek bekeken. De uitkoopregelingen voor boeren die zijn concreet, dus daar hebben de onderzoekers naar kunnen kijken. Van wat heeft dat nou opgeleverd? Wel een beetje, maar niet heel veel. Maar veel ander beleid moet nog worden uitgewerkt en daardoor levert dat eigenlijk gewoon nog niks op. beleid helpt de natuur op zich wel, maar draagt nauwelijks bij aan het halen van de stikstofdoelen. Maandag werd al bekend dat maatregelen voor de komende tien jaar ook niet genoeg zijn om die doelen te halen. Al vijf dagen op rij slapen er minder dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat zegt het COA. Die moest van de rechter aan de bak om het aantal onder de 2000 te houden. Lukte dat niet, dan zou de organisatie een boete van 15.000 euro per dag moeten betalen. Het is erop of eronder vanavond voor het Nederlandse vrouwenelftal. In de troostfinale in de Nations League kunnen ze nog een ticket verdienen voor de Olympische Spelen in Parijs. Dan moeten de vrouwen wel van Duitsland winnen. Volgens sportcollega Andy wordt het geen makkie een, een, zenuwachtige wedstrijd. Het was afgelopen vrijdag tegen Spanje heel slordig van de Nederlandse kant. Als die slordigheid er een beetje uit kan... en dat ze regelmatig de goede kleur weten te vinden qua shirt... dan, eh, dan zou het zomaar goed kunnen komen. Maar ja, dit is echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Om kwart voor negen begint de wedstrijd in Heerenveen. En de plassende ijsbeer komt terug. Hij staat straks in Groningen. Het metershoge beeld van een ijsbeer stond een tijdje in de grachten urineren... bij een museum in Amersfoort. En dat staat eigenlijk voor de hufterigheid van de mens... ten opzichte van de natuur, eh, het klimaat... Eh, dat nu op, eh, op met zo'n enorme snelheid aan het veranderen is. Ik vind hem heel leuk, ja. Echt waar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 been a long night in New York City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 fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. This crazy war. 呜。 the reason 106.9 ZFN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 that you lay, baby.